1 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Amsterdam Arena begint rond deze tijd een actie van duizenden leraren om te protesteren tegen bezuinigingen op het passend onderwijs. Er worden 40.000 leraren en onderwijsmedewerkers verwacht in het stadion. Ze zijn tegen de plannen van minister Van Bijsterveld om het passend onderwijs te korten met 300 miljoen euro. Van Bijsterveld is niet aanwezig in de arena omdat ze van de Algemene Onderwijsbond niet mocht spreken. Wel was ze welkom geweest in het publiek. Van Wijzerveld zegt dat ze zich nu liever gaat voorbereiden op het debat. In totaal wordt vandaag op 3300 basisscholen en middelbare scholen actie gevoerd tegen de bezuinigingsplannen. Jeffrey Wammes heeft het kort geding gewonnen dat hij tegen de Turnbond had aangespannen. De KNGU had in januari besloten om niet hem, maar Epke Zonderland aan te wijzen voor de Olympische Spelen. Volgens Wammes was dat ten onrechte, omdat hij aan alle voorafgestelde kwalificatie-eisen had voldaan. De rechter heeft besloten dat de selectieprocedure over moet. Het rijexamen voor jongeren van 17 is een succes. Het slagingspercentage van het nieuwe To-To-Drive-examen is 12 procentpunt hoger dan dat van het gewone rijexamen. Volgens het CBR komt dit doordat 17-jarigen gemotiveerder zijn dan oudere leerling-automobilisten. To-To-Drive is in november 2011 van start gegaan. Jongeren die auto willen rijden kunnen al met rijlessen beginnen als ze 16,5 zijn. Als ze 17 zijn mogen ze examen doen en wie slaagt mag de weg op. Maar er moet dan wel een oudere, ervaren automobilist naast zitten. Bij verschillende Albert Heijn filialen wordt komende dagen actie gevoerd. FNV Bondgenoten wil dat de supermarktketen zich houdt aan de CAO-afspraak om meer mensen in vaste dienst te nemen. De acties zullen geen overlast veroorzaken voor klanten, zegt FNV. In december 2010 legden werknemers van de AH-distributiecentra het werk enkele dagen neer, ook voor een betere CAO. Dan het weer. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen vooral in de middag flink wat regen, vrij veel wind. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journal. Dit is Bakker van de ANWB.